Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man die vorig jaar in een supermarkt in Eindhoven twee mensen ernstig verwondde, heeft TBS gekregen. Vorig jaar november sneed de man van 41 een vrouwelijke klant in haar hals. Vervolgens stak hij haar meerdere malen. Een winkelmedewerker die de vrouw te hulp schoot werd ook gestoken. De verdachte is onderzocht en daaruit blijkt dat hij lijdt aan schizofrenie omdat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is... krijgt hij geen celstraf, maar wel tbs met dwangverpleging. Ook moet hij de slachtoffers 53.000 euro schadevergoeding betalen. Een recordaantal Nederlanders is vorig jaar besmet geraakt met legionella. Ruim 560 mensen raakten besmet. Vijf jaar eerder waren het er nog geen 300, zegt het RIVM. De oorzaak van de stijging is onduidelijk. Wel is er volgens het RIVM een verband met warm en nat weer. De meeste mensen werden dan ook in de zomermaanden ziek. De uitval van de kerncentrale in Borselen heeft al zeker 10 miljoen euro gekost. Dat heeft Omroep Zeeland berekend op basis van jaarcijfers van eigenaar EPZ. De energiecentrale ligt sinds een maand stil door een storing. De reparatie duurt langer dan verwacht. Waarschijnlijk kan de kerncentrale in Borselen pas in oktober weer opstarten. Een Nederlandse vrouw van 18 die op vakantie in Egypte onverwacht beviel van een zoontje... kan voorlopig niet terug naar Nederland. De vrouw wist niet dat ze zwanger was en de vader van het kindje is niet bekend... omdat het om een one-night stand ging. Om weg te kunnen met haar baby moet het kindje aangegeven worden bij de autoriteiten... maar daarvoor is de vader nodig. De Nederlandse ambassade in Cairo vindt het een vervelende situatie... en zegt toe de Rotterdamse te zullen helpen... zodat ze zo snel mogelijk met haar zoontje naar huis kan. Het weer, in de loop van de dag steeds meer stapelwolken, tussendoor ook zon... en het wordt 23 tot 27 graden. Later vanmiddag buien, soms met onweer en veel neerslag.